René van Brakel met het NOS-journaal. In Marokko heeft bijna een van de kiezers gestemd bij het referendum over wijziging van de grondwet. Daarmee is de opkomst veel hoger dan verwacht. De voorlopige uitslag wordt later verwacht, maar algemeen wordt aangenomen dat een meerderheid voor de wijzigingen heeft gestemd. In de nieuwe grondwet wordt de macht van koning Mohammed beperkt en krijgen premier en parlement meer bevoegdheden. De oppositie vindt dat het referendum weinig voorstelt, omdat de koning ondanks de wijzigingen toch de meeste macht in handen houdt. De definitieve uitslag van het referendum wordt na het weekend verwacht. Dan zijn ook de stemmen geteld van de Marokkanen die in het buitenland hebben gestemd. Bij massale protesten in verschillende steden in Syrië zijn zeker 24 doden gevallen. In de stad Homs opende het leger het vuur op de tienduizenden demonstranten die het vertrek eisten van president Assad. Ook in andere steden en in wijken in Damascus gingen mensen de straat op, uit protest tegen het Syrische regime. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds half maart al 1350 betogers gedood door het regeringsleger. In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een lijk meer dan twee dagen onopgemerkt op de bodem van een zwembad gelegen. In de tussentijd was het zwembad gewoon open voor bezoekers. Een vrouw was van een glijbaan gegleden en kwam niet meer boven. Een jongen van negen sloeg alarm, maar het zwembad werd niet gecontroleerd. Uiteindelijk werd aangenomen dat, dat de vrouw al weg was. Het zwembad is 4 meter diep en het water is wat troebel. Dat zou verklaren waardoor het lichaam twee dagen onopgemerkt bleef. De gezondheidsdienst in de Amerikaanse staat zegt dat bezoekers geen gezondheidsrisico's hebben gelopen omdat er vrij veel chloor in het zwemwater zit.